Wat staat dat gehoorapparaat hard? Oh, kom op, rotlieke ding! Zijn slapen binnen door de open. ging kapot Mijn moeder kwam dus uit haar bed Ik dacht ik ga met ze deed de deur op slot Die stond toen nog bezet. Oh, ik geloof dat ik nu echt een hoofdpijn voel opkomen Oh, Rob! Dat broekje was helemaal mij met een flesje Hugo. En dan gaan we nog één keer. De bielen rolden zachtjes uit een oud Mijn mami nam er zomaar heen. Ze begon Oh, wat een lekkere pilletjes liggen in de deze medicijnkast. Slikken, slikken, slikken, slikken, slikken. Mijn vader kwam naar buiten, zei: kopie zo kaal. Hij stamte heftig heen en weer. Het bed werd het gehakt, was echt niet normaal. We gingen een harde keer. Praat Praten ze het ook nooit als je hem nodig hebt.